Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de Champions League is titelhouder Chelsea uitgeschakeld. De Londense club had de eerste wedstrijd vorige week tegen Real Madrid al met 3-1 verloren. In Madrid kwam Chelsea nog dicht bij een stunt door met 3-0 de leiding te nemen... maar het werd uiteindelijk na verlenging 3-2. Real plaatst zich daardoor voor de halve finales. En dat deed ook een andere Spaanse club, Villarreal. Die club maakte kort voor tijd 1-1 tegen Bayern München. En dat was na de 1-0 zegen van vorige week genoeg voor plaatsing. Staatssecretaris Velbrief zegt indringende gesprekken te gaan voeren met de NAM-directie. Aanleiding is de voorgenomen hervatting van de opslag van afvalwater in Twente. Dat afvalwater is giftig en de Tweede Kamer wil dat die injecties in de bodem stoppen. Ook in Twente is er veel verzet. De injecties liggen stil, maar de NAM wil in juni weer beginnen. Velbrief schrijft de Kamer dat dit alleen kan als er geen enkele twijfel is over de veiligheid. De douane heeft vanwege de sancties tegen Rusland en Belarus nog eens zes jachten onder verscherpt toezicht gesteld. In totaal liggen nu twintig jachten aan de ketting. De jachten mogen niet worden geleverd of uitgevoerd, wel mogen ze proefvaarten maken. De Amerikaanse komiek Gilbert Gottfried is overleden. Zijn familie noemt hem in een verklaring de meest iconische stem in comedy. Hij is onder meer bekend van zijn deelname aan The Roast, een programma waarin grappen over beroemdheden worden gemaakt. Gottfried maakte geregeld harde grappen, bijvoorbeeld over 9-11. Ook deed hij voice-over werk in tekenfilms. Gottfried leed aan een spierziekte en werd 67 jaar oud.